Jelle met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft rond de voetbalwedstrijd FC Union Berlin tegen Feyenoord 83 mensen aangehouden. Om hoeveel Nederlanders het gaat is niet duidelijk. Volgens de politie in Berlijn gaat het veelal om lichte vergrijpen... zoals het afsteken van vuurwerk en zijn de meeste arrestanten inmiddels vrijgelaten. De Duitse politie zette 2000 agenten in om de supportersgroep uit elkaar te houden. Feyenoord won de wedstrijd met 2-1. In Nederland melden zich steeds meer migranten die via de Wit-Rusland-route naar Europa zijn gekomen. Bij controles heeft de marechaussee 53 migranten aangetroffen die de route hebben gebruikt, meldt Nieuwsuur. Ze gaan via Wit-Rusland omdat president Lukashenko ze daartoe uitnodigt. Hij wil zo de Europese Unie dwarsbomen. Dagelijks komen grote groepen mensen uit Syrië, Libanon, Irak en Jemen met het vliegtuig naar Minsk. Daar staan mensensmokkelaars klaar om hen naar de Europese Unie te brengen. Enkele migranten die Nieuwsuur sprak noemen de reis afschuwelijk... en zeggen dat ze doodsbang zijn geweest. Er is een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. Ze gaan 3,9% meer verdienen, krijgen een eenmalige uitkering van 1200 euro... en niemand verdient straks minder dan 14 euro bruto per uur. De gemeente CAO geldt voor 185.000 mensen... onder wie brandweerlieden, boa's, vuilnisophalers en GGD-medewerkers. Volgens de vakbonden gingen de onderhandelingen moeizaam. Zo wilde de gemeente in eerste instantie helemaal geen loonsverhoging geven. Daarom hebben de bonden actie gevoerd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zuid-Afrika heeft het ANC de slechtste uitslag ooit gehaald. Voor het eerst haalde de regeringspartij geen meerderheid. Het ANC kwam niet verder dan 46 van de stemmen. De partij wordt al jaren geplaagd door corruptieschandalen. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was met 47 bijzonder laag. Het weer, vooral in het westen vallen buien.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 Je vraagt me wat er is gebeurd. Het lijkt alsof ik klaag en zeur. Soms switch ik vaak van mijn humeur. Dan ben ik gewoon zo. Beter draag je mij op handen. perfectie toch? Het zijn juist die manietjes van jou. Het gaat niet om de perfecte selectie toch? Maar de reden dat ik van je hou. Het is je lach en je huil en je streken. De hoofdpijn die je mij hebt gegeven. Deed ik iets fout en je bij me gebleven. Die pijn duurde altijd maar even ik heb het nodig, denk ik. Een oh, wilde jongen ben ik. De jou heb ik de mona altijd overwonnen, denk ik. We kunnen ruzie hebben en wilde dingen zeggen. Maar weet dat ik van je hou.